Als een reiziger van de ene vervoerder overstapt naar de andere... moet hij twee keer een begintarief betalen. Een Kamermeerderheid wil dat veranderen. Verder vinden veel Kamerleden het onpraktisch... dat studenten met een OV-jaarkaart aparte kaarten moeten hebben voor de metro in Amsterdam en Rotterdam. De Verenigde Staten en India hebben een akkoord gesloten voor nauwere samenwerking op het gebied van duurzame energie. Daarmee moet een akkoord op de klimaattop in Kopenhagen dichterbij komen. India en de VS horen bij de landen met de hoogste CO2-uitstoot. De Indiase president Singh is voor een staatsbezoek in Washington. De Verenigde Staten en India sloten ook andere akkoorden, onder meer over nauwere economische samenwerking. De twee jongste verdachten die zijn opgepakt voor de dood van de 14-jarige Dirk Post uit Urk waren er niet bij toen hij stierf. Dat heeft de advocaat van een van de twee jongens gezegd. In verband met de dood van Post zijn drie jongens van 12, 13 en 15 aangehouden. Volgens de advocaat zijn de twee jongste jongens weggelopen toen de jongen van 15 een mes tevoorschijn haalde. Later werden ze door hem ingehaald. Hij had bloed op zijn broek en hij zou hebben gedreigd hen iets aan te doen als ze iets zouden zeggen. In Cambodja is 40 jaar cel geëist tegen een van de kopstukken van de Rode Khmer. De nu 67-jarige Doik staat terecht wegens misdaden tegen de menselijkheid, foltering en moord. Hij was de baas van een gevangenis waar meer dan 15.000 mensen zijn gemarteld en vermoord. De Turkse regering wil PVV-leider Wilders niet ontvangen als hij in januari met een Kamerdelegatie op bezoek komt. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt zijn ideeën racistisch en fascistisch. De andere Nederlandse delegatieleden willen de reis afzeggen als de Turken Wilders blijven boycotten. Voorzitter Walkens van de delegatie heeft vandaag nog een gesprek met zijn Turkse collega's over de zaak.